Volgens het hoogste rechtscollege moet het rookverbod ook gelden voor cafés zonder personeel. De Hoge Raad heeft daarom de vrijspraak voor twee rookcafés in Groningen en Breda vernietigd. Beide rechtszaken moeten worden overgedaan door het Hof in Arnhem. Volgens het ministerie van Volksgezondheid geldt het rookverbod nu weer overal. Koningin Beatrix heeft haar consultaties over de politieke situatie afgerond. Later vanmiddag komen er nieuwe mededelingen. Vanochtend ontving ze eerst de laatste drie fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. En daarna kwam demissionair premier Balkenende en vicepresident Cenk Willink van de Raad van State langs. GroenLinks-leider Halsema en het Kamerlid Verdonk pleiten voor een demissionair minderheidskabinet van CDA en ChristenUnie. Volgens hen is er geen nieuwe formatie nodig en moeten er zo snel mogelijk verkiezingen worden georganiseerd. Ook SGP-leider Van der Vlies pleitte bij de koningin voor een minderheidskabinet en verkiezingen. Maar volgens hem zou het kabinet missionair kunnen zijn. Rijkswaterstaat heeft niet kunnen ontdekken waardoor de ketelbrug vorig jaar plotseling omhoog ging. Onderzoek heeft wel aangetoond dat het besturingssysteem het openen van de brug niet heeft verhinderd, terwijl dat wel had gemoeten. In oktober ontstond chaos op de A6 toen de klep van de brug zomaar omhoog ging. Vier mensen raakten gewond en een aantal auto's raakten beschadigd. De ANWB maakt zich zorgen over het aantal gaten in snelwegen door het strenge winterweer. De organisatie heeft alle wegbeheerders opgeroepen om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Rijkswaterstaat zegt op schema te liggen met het herstel van de snelwegen. Volgens de ANWB zijn de gaten en de resten van losgeraakt asfalt vooral gevaarlijk voor motorrijders die in het voorjaar weer de weg opgaan. Het weer, vooral in het zuiden, regen bij een temperatuur van 4 graden. In het noorden is het vrij zonnig, daar is het een graad of 2. Aan het einde van de middag en vanavond trekt de neerslag naar het noorden...